Zelfs meer dan in het topjaar 2019. Dat kwam vooral doordat veel mensen in eigen land gingen kamperen of een vakantiehuisje hadden gehuurd. Alleen de hotels zagen in het derde kwartaal het aantal overnachtingen met een kwart teruglopen in vergelijking met een jaar geleden. De nationale politie gaat met speciale software controleren welke vertrouwelijke informatie medewerkers opzoeken in het interne computersysteem. Vroegtijdige signalering moet lekken naar criminelen voorkomen, meldt NRC. Of er maatregelen nodig zijn als opvallend zoekgedrag is geconstateerd, besluit de leidinggevende. In een slaapkamer in Dordrecht heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Volgens de politie had de warmte en elektriciteit in de kamer ervoor kunnen zorgen dat het vuurwerk spontaan zou kunnen ontploffen. Met alle gevolgen voor de bewoner en de omwonenden. De bewoner van 28 is opgepakt. Het vuurwerk is in beslag genomen. De politie kwam de verdachte op het spoor in een onderzoek naar de illegale verkoop van vuurwerk. Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump... is besmet met het coronavirus. Dat twittert de Amerikaanse president. Hoe het met de 76-jarige Giuliani gaat is niet duidelijk. De New York Times meldt dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. Eerder vandaag was hij nog op Fox News te zien om namens Trump over rechtszaken te praten. En donderdag was hij aanwezig bij een hoorzitting in de staat Georgia. Daar werd hij volgens persbureau AP urenlang zonder mondmasker gezien. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen en in Zuid-Limburg mogelijk natte sneeuw. Het wordt rond de 2 graden. Morgen overdag regen die langzaam naar het noorden trekt. Het gaat stevig waaien, vooral aan zee.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 aglow. All the bells rang out there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us.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 Here is a baseball that throws itself. If you've been good this year, it may appear on your toy shelf. One sheep, two sheep, three sheep. Merry, Merry Christmas, have a Christmas with glee. Have a little fun, eat a honey bun, decorate a Christmas tree.